wekkende straf in petto te hebben... en ze hebben het gemunt op de Amerikanen. President Trump zegt dat zijn aanval effectief was... en een pad naar diplomatie heeft geopend. Hij vindt dat de tegenaanvallen van Iran tot nu toe minder zijn dan verwacht. Ondertussen blijven de Amerikanen en Israëli's aanvallen uitvoeren op Iran... De nieuwe golf aanvallen is gericht op raketinstallaties en luchtafweersystemen, zeggen ze. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn luide explosies gehoord. Niet alles komt terecht op een militair doel. Een raket die gisteren op een meisjesschool terechtkwam... heeft inmiddels zeker 108 levens gekost. Justitie in Mexico heeft het lichaam van drugsbaron El Mencho aan zijn familie gegeven. Hij was een van 's werelds meest gezochte criminelen... en werd een week geleden gedood door het Mexicaanse leger. Daarna wilde het leger er zeker van zijn dat ze de goede hadden... en hebben ze allerlei DNA-tests gedaan. Na El Mencho's dood waren er allerlei vergeldingsacties door zijn drugskartel. En een glansrol voor Mo Ihatare van Fortuna Sittard... in de wedstrijd tegen NEC gisteravond, de nummer 4 van de eredivisie. Fortuna won die wedstrijd met 3-2, mede door een goal en twee assists van Ihatare. Vanmiddag speelt Ajax tegen PEC Zwolle. Feyenoord moet uit tegen Twente. En AZ gaat naar FC Utrecht. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Na een wat grijze start van de dag wordt de rest van de ochtend zonnig. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden. In de loop van de middag trekt er vanuit het zuiden regen over. Maar in het oosten blijft het droog. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go. Muziek. Tien tegen één dat ik me mond Als ik je weer zie, ik ken mezelf onderhand, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen, en ik zal zeggen: goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk, dat ik je eigenlijk zeggen moet. Een Man weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als er er niet is, als er er niet is weet de man pas wat hij mist. Als het er niet is. Jij praat onderduid over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. En misschien als ik op dreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij, hoe was het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik je eindelijk zeggen wil. Oh, weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist, maar als er beste muziek alle tijden. Wat een lekkere muziek, jongen. Veronica. Radio Veronica, join the club.